Spoedige start. Jobboot met het NOS-journaal. In Duitsland op de daden van de aanslag op een kerstmarkt in Berlijn maandagavond. De voortvluchtige verdachte, de Tunesiër Anis Amri, is kort na de aanslag gezien in de buurt van een moskee in Berlijn. Op een video van de politie is te zien dat hij daar ook enkele dagen voor de aanslag was. Een commando-eenheid deed vanochtend een inval in de moskee, die een trefpunt zou zijn van salafisten. Anis Amri zou regelmatig zijn gesignaleerd, maar werd niet aangetroffen. In de moskee zouden fundamentalistische imams recruten hebben geronseld voor islamitische staat. De politie deed vorig jaar ook al een inval in het pand. Burgemeesters krijgen binnenkort meer mogelijkheden om bewoners die ernstige overlast veroorzaken aan te pakken. De Tweede Kamer heeft ingestemd met de zogenoemde ASO-wet die dat regelt. Als wijkbewoners bijvoorbeeld een blaffende hond in de tuin hebben, waardoor de buren wakker liggen, dan kan de burgemeester ze dwingen de hond s'nachts binnen te halen. Ook als het verhuren van woningen aan buitenlandse toeristen via bijvoorbeeld Airbnb leidt tot ernstige overlast, kan de burgemeester ingrijpen. De ASO-wet geeft burgemeesters meer mogelijkheden op te treden bij overlast. In het uiterste geval kan hij iemand uit huis plaatsen. De winkels van Bruna zijn inzet van een strijd tussen de postbedrijven Cent en PostNL. Die willen allebei in Bruna-winkels een balie waar mensen pakketjes kunnen ophalen of versturen. PostNL heeft al veel afhaalpunten bij Bruna-filialen. Cent kondigde vandaag aan dat er Bruna-hubs komen in 300 vestigingen van de keten waarvan ook DHL gebruik gaat maken. De topman van Cent zegt dat PostNL uit de bruna zal verdwijnen, maar PostNL kan dat niet bevestigen. Het weer vannacht droog, mogelijk ontstaat dichte mist. Temperatuur daalt naar 1 tot 5 graden. Morgen in de, tot de avond droog, af en toe zon. Het wordt dan 5 tot 8 graden. In de avond regen met aan zee harde tot stormachtige wind.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 uw gast hier voor de komende twee uur. In dit programma, eh, in dit kerstprogramma, Christmas. Ehm, ja, dan verwacht je natuurlijk kerstmuziek. En die komt er ook. Alleen niet de traditionele kerstmuziek die je gewend bent. Nee, de artiesten hebben natuurlijk allemaal ook hun eigen variaties, hun eigen interpretaties. En daar gaan we twee uur naar luisteren. Als je de playlist ziet, eh, die kan je terugvinden op www.info.peacefulradio.info. Eh, en dan zie je dat er uh, bol staat van albums die beginnen met Christmas dit, Christmas dat. Maar geen O Stille Nacht, geen, nou ja, enzovoorts, enzovoorts. We gaan beginnen eens even kijken met overigens een nieuw werkje. En dat nieuwe werkje is eh, van eh, Psycho Dreamings. En dat heeft eh, Christmas Elixir, heet dat werkje. En dit is een heel oud werkje wat je op de achtergrond hoort. Dit is Christmas Memories van Goomer Edwin Evans. Een cd uit 1996, dat is van 20 jaar geleden. En die maakte toen een cd van bijna 50 minuten, één track... En dat gaat dan zomaar door. Lekker sfeertje zit erachter. Ik wens je heel veel luisterplezier. soonest when the winds begin to sing. And the corn it ripens fastest when the frost is settling in. And when a woman tells me that my face she'll soon forget before we part. I'll wager a crown she'll feign to follow it yet. The snows they melt the soonest when swallow flies without a thought as long as it is spring. But when spring goes and winter blows, my love, then you'll be famed for all your pride to follow me Across the raging main, The snows they melt the soonest when the winds begin to sing. that flew when summer shone in winter cannot sting. And I've seen a woman's anger melt betwixt and night and morn. So sure, not a harder thing to melt bid me farewell here, no farewell I am seen. For you will lie with me, my love, then kiss and take your leave. And I wait here till cock calls and the martin takes the wind for the snows they melt the soonest when the winds begin ZFM wenst jullie allemaal fijne dagen